Kees Groot met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië lijken de hoofdstad Tripoli vrijwel geheel in handen te hebben. Kort na middernacht bereikten ze het Groene Plein in het centrum van de stad, waar ze werden verwelkomd door een uitbundige menigte. De opstandelingen hebben het commandocentrum van kolonel Gaddafi nog niet veroverd. Wel zijn er berichten dat ze bezit hebben genomen van het staatsradiostation. Zeker twee zonen van Gaddafi zijn gearresteerd. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de opstandelingen om de uitlevering van één van hen gevraagd. Tegen die zoon, Seif al-Islam, is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege misdaden tegen de menselijkheid. President Obama heeft gezegd dat Muammar Gaddafi moet inzien dat zijn regime tot een eind is gekomen. Net als Europese regeringsleiders drong Obama erop aan dat Gaddafi zelf opstapt om verder bloedvergieten te voorkomen. Vanaf zijn vakantieadres zei Obama dat de VS blijft samenwerken met de Libische overgangsraad. Hij riep die raad op om de rechten van de Libische burgers te respecteren en te werken aan een vreedzame overgang naar democratie. De enige die opkwam voor Gaddafi was de Venezolaanse president Chavez. Hij veroordeelde de rol van de Amerikanen en de NAVO in Libië. In Amsterdam is een man van 66 gearresteerd op verdenking van misbruik op een Engelse kostschool. De man was wiskundeleraar op de kostschool in Suffolk. Oud-leerlingen zeggen dat de Nederlander hen in de jaren 70 en 80 heeft misbruikt en geslagen. Eerder zijn in Engeland al twee mensen gearresteerd voor misbruik op de school. Het schoolhoofd is veroordeeld tot 21 jaar cel en een leraar die was opgepakt pleegde tijdens een verhoor, tijdens een voorlopig huisarrest, zelfmoord. Groot-Brittannië wil dat de Nederlander wordt uitgeleverd. Het weer vanochtend nog hier en daar mistig, later op de dag wisselend bewolkt. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het zuidoosten van het land. De komende dagen neemt de buienkans toe en wordt het koeler.